Maar nu eerst het NOS nieuws van 4 uur. Dit is door negens met het NOS-journaal. Kapitein Marco Kroon denkt dat bezoekers van zijn café in Den Bosch... op tweede kerstdag iets in zijn drankje hebben gedaan. Ook is hem een maand later spacecake aangeboden. Dat zei Kroons advocaat Geert-Jan Knoops in het tv-programma Nova. Kroon, die vorig jaar de hoogste militaire onderscheiding kreeg... denkt dat bezoekers van zijn café hem op deze manier in discrediet hebben willen brengen. Justitie verdenkt Kroon van overtreding van de opiumwet en de wet wapens en munitie. Advocaat Knoops benadrukte in Nova dat zijn cliënt zijn café juist drugsvrij wilde maken... dat hij enkele bezoekers daarom hardhandig de deur heeft uitgezet. Justitie besluit waarschijnlijk nog deze week of Kroon wordt vervolgd. De politie zegt in Groot-Brittannië tenminste twee bruikbare tips te hebben gehad... naar aanleiding van de moord op twee vrouwen in Londen en Rotterdam... Een Brits-Nederlands team onderzoekt de moorden uit 1990 en 2001. Gisteravond besteedde Opsporing Verzocht in Nederland er aandacht aan. Maandagavond deed het programma Crime Watch dat in Groot-Brittannië. De politie denkt dat de moorden het werk zijn van één dader en mogelijk is het een seriemoordenaar. Verder is er mogelijk een verband met een derde moord op een vrouw in 1992 in Amsterdam. Het Openbaar Ministerie heeft intussen 20.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip in de Rotterdamse zaak. Varkrebellen in Colombia hebben een gijzelaar vrijgelaten die ruim 12 jaar gevangen was gehouden. Het is Pablo Emilio Moncayo, een militair die in december 1997 door de FARC werd gegijzeld. Hij was toen 19. Moncayo is op een geheime plek in het zuiden van Colombia door de rebellen overgedragen aan een team van het Internationale Rode Kruis. En zou in goede gezondheid zijn. De vark liet zondag ook al een gijzelaar gaan. En afgelopen jaar zijn in totaal zes gijzelaars vrijgelaten. De rebellen hopen dat de Colombiaanse regering in ruil daarvoor gevangen varkleden laat gaan. Het weer vannacht een bui overdag neemt de kans op buien verder toe.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 Wat, jij? <laughs> Okay. De Belastingdienst kan uw aangifte al gedeeltelijk voor u invullen. U hoeft deze alleen nog maar aan te vullen en te kijken of het klopt. Kijk op belastingdienst.nl slash aangifte. Nu al klaar? Ik heb er feeling voor, denk ik.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 En in de ether op 106.9.